Mark Visser met het NOS Journaal. De regering is op de valreep akkoord gegaan met de voorwaarden die Nederland stelt aan financiering van de wederopbouw. Daarmee is een kabinetscrisis voorkomen. Drie coalitiegenoten van de premier dreigden maandag de stekker uit het kabinet te trekken als Marlin zich nog langer zou verzetten tegen Den Haag. Doordat de premier nu overstag gaat is de weg vrij voor een fonds van 200 tot 300 miljoen euro voor het herstel van de schade die is ontstaan door orkaan Irma. Vanaf vandaag zijn alle treinstations in Nederland toegankelijk voor blinden. Grote stations waren dat al langer, maar nu zijn ook alle kleine stations aangepast. Spoorbeheerder ProRail heeft 90 kilometer aan geribbelde tegels, 250 kilometer aan felgekleurde perronranden en 800 bordjes met braaien bij trappen en liften geplaatst. In 2030 moeten alle stations ook toegankelijk zijn voor rolstoelen. Daarvoor moeten op veel stations de perronhoogtes worden aangepast. Vanuit Rusland zijn de afgelopen twee jaar ongeveer 80.000 berichten op Facebook geplaatst... met als doel om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. De cijfers komen uit een schriftelijke verklaring van Facebook... bedoeld voor het Amerikaanse congres, die persbureau Reuters heeft ingezien. Facebook moet zich deze week, net als een aantal andere bedrijven... verantwoorden voor commissies van het congres... die onderzoek doen naar Russische inmenging in de verkiezingen. Facebook zegt dat zo'n 126 miljoen Amerikanen de Russische beruchten mogelijk hebben gezien. Toen besluit het weer. Het is eh, bewolkt met soms wat regen en motregen. In het zuiden blijft het vanmiddag vrijwel droog en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan 45 files, goed voor 215 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor het knooppunt Ketelplein 5 kilometer. Op de A12 Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 5 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Is de laatste van een ongeluk iets verderop bij knooppunt Oude Rijn. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen 3 kilometer een ongeluk. En op de A28 richting Utrecht daar rijdt de lang langzaam over 6 kilometer tussen Strandhorst en Nijkerk met ongeveer een kwartier vertraging.